Drie uur, Rachid Finch met het NOS-journaal. De vier EU-landen die momenteel in de Veiligheidsraad zitten... hebben een ontwerpresolutie ingediend die het geweld in Syrië veroordeelt. Dat melden diplomaten in New York. In de resolutie staat dat Syrië volledige medewerking moet verlenen... aan een onderzoek naar het geweld in het land. En ook moet het regime van president Assad onder meer stoppen... met de belegering van de stad Daraa... en media vrij hun werk laten doen. Of de resolutie wordt aangenomen is onzeker. Ingewijden zeggen dat Rusland de resolutie wel eens zou kunnen vetoen. Eerder kon de Veiligheidsraad het niet eens worden over een gezamenlijke verklaring over Syrië. In Georgië heeft de oproerpolitie een betoging bij het parlement met geweld beëindigd. De politie gebruikte onder meer traangas en waterkanonnen om de ongeveer 1500 demonstranten te verdrijven. Ook zouden rubberkogels zijn gebruikt. Sommige betogers vochten terug met stokken. Een aantal van hen raakte gewond. Sinds dit weekend roepen demonstranten op tot het vertrek van president Saakashvili. Ze vinden dat hij te veel macht heeft en er niet in is geslaagd de armoede in Georgië te bestrijden. In Jemen is het vliegveld in de hoofdstad Sanaa aangesloten. In de stad is de hele dag hevig gevochten tussen regeringstroepen en opstandelingen... onder wie ook zwaar bewapende strijders van diverse stammen. Ook bij het vliegveld zijn confrontaties. President Saleh zei afgelopen dag dat hij geen concessies meer doet en in Jemen blijft. Ruimtevaartorganisatie NASA stuurt een sonde naar een asteroïde om monsters te verzamelen. Het onbemande voertuig zal niet op de asteroïde landen, maar er vlak naast vliegen. En met een robotarm wordt dan materiaal van de oppervlakte verzameld. NASA wil de zon eh, in 2016 lanceren. Het duurt zeven jaar voor het ruimtevoertuig weer terug op aarde is. Wetenschappers hopen dat het materiaal van de asteroïde meer inzicht geeft over het ontstaan van het zonnestelsel. Het weer, komende dag veel bewolking met vooral in de middag verspreid over het land buien.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 There's no fork up in the pan. But you better not complain, boy. You get in trouble with the man. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special. the midnight bell. Fogerty en zijn mannen. Oftewel de Creedence Clearwater Revival met Tom er natuurlijk ook bij destijds nog. Stil alive op dat moment. Je hoorde de Creedence Clearwater Revival van 1969 met de Midnight Special... uit de LP Willy and the Poor Boys. Dit wordt de tweede uur van het muziekprogramma van Radio 1... met muziek van heinde en verre. Alle genres en alle tijden. De nacht klinkt anders. Met Roel Koeners tot zes uur zijn wij bij je. En dit uur aandacht voor een optreden van Marieke Jager. Marieke Jager die afgelopen zaterdag eh, zes liedjes zong in spekers met Koppen. En verder ook eh, een hele oude opname uit het uh, Denk en Henk archief. 1997, een opname van Soul Sister kun je gaan beluisteren. En als een soort van afterparty komen we er even terug op 70 jaar Bob Dylan. <laughs> En de sterfgevallen. We hebben twee sterfgevallen te melden in dit uur. Sterfgevallen van de afgelopen week. Maar eerst even Elton John. Elton John die is samen met Brian Adams en Golden Earring 4 juni aanstaande een concert zou geven op het Scheveningse strand. Nou, dat concert dat is eh, afgeblazen. En dat had allerlei praktische en operationele redenen volgens de organisatie. Dat wil niet zeggen dat eh, het concert helemaal afgelast is. Nee, het is verplaatst. Het zal namelijk zaterdag 27 augustus plaatsvinden.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 ain't the kind of place to raise your kids. In fact, it's cold as hell. And there's no one there to raise them if you do. odd job five days a week. A rock 1972, Honky Chateau, de titel van de LP, waren destijds op verschenen. En met dit uh, Rocketman eh, ging die verder in het maken van hits... die in het verlengde lagen van de Borders Song en Your Song. Elton John, Rocketman dus. En waarschijnlijk zingt hij dat ook 27 augustus... als hij op het Malieveld staat. Zoals ik zei, dat is dat eh, strandconcert... wat is afgezegd en 4 juni zou plaatsvinden. Maar in ieder geval Brian Adams en de Golden iedereen die zullen daar dan ook verschijnen op het Malieveld in Den Haag. En dit is Marieke Jager. Die heb je afgelopen zaterdag kunnen beluisteren in speakers met Koppen. Want daar trad zij op. En dit was een van de liedjes die ze daar zong. De nieuwe single van haar jongste album, Traveler. Mind your step, you'll be a traveler. enthousiasme afgelopen zaterdag daar in Café de Flore in, in Utrecht... tijdens het optreden van Marieke Jager. Zij zong daar haar hits Traveler en nog vijf andere liedjes. U weet hoor je die ook nog wel eh, de komende tijd hier bij De Nacht Klinkt Anders. Er zijn nog eh, drie uitzendingen van eh, Spekers met Koppen dit seizoen. 11 juni dan treedt Tim Knol op en volgende week, volgende week zaterdag, Daniel Lohuus. En aanstaande zaterdag een optreden van Edwin Pennock... die dus zal verschenen met zijn band. Hier hoor je met Then Will I Belong. Edwin Pennock. Have you ever wondered What we do the things we do In a way that goes far beyond romance When our souls are born anew decorations Though with colorful delights I'm so tired of rejections While my life is taking flight, I will go on until my time travel. A million bridges left to cross. But I'll always walk the extra mile. I'll come to many stops. I live life. strife. I never was cut out to step and strut out. Give me the simple life. Some find it pleasant dining on pheasant. Those things roll off my knife. To serve me tomatoes and mashed potatoes. Give me the simple life. A cottage small is all I'm after. Not one that's spacious and wide. A house that rings with joy and laughter and the ones you love inside. Some like the high road, I like the low road, free from the care and strife. Sounds corny and seedy, but yes, indeedy, give me the simple life. I'm crazy about sleep, can't do without sleep, give me the simple life. don't aim to worry, hustle or hurry. Give me the simple life. I greet the dawn when I awaken. The sky is clear up above. I like my scrambled eggs and bacon served by someone I love. Sounds corny and seedy, but yes, indeedy. and CD, but yes, indeedy. Live. Julie London hoorde je. En daarvoor Edwin Pennock met Then Will I Belong. En Edwin die is eh, met zijn band aanstaande zaterdag live te beluisteren... in Sprekers met Koppen tussen 12 en 2 op Radio 2. Julie London dus met Give Me The Simple Life van een LP die in 1960 verscheen. Julie London at Home. Niet zomaar een titel, want die hele LP in 1960... die is inderdaad bij haar thuis opgenomen... om eh, de warme en romantische gevoelens op de juiste manier over te brengen. Nou, daar valt er wat eh, voor te zeggen. Dat is in ieder geval eh, een betere ambiance dan een kille opnamestudio uit de jaren 60. Julie Landen, dus, Give Me The Simple Life. Hier bij De Nacht Klinkt Anders, de Vara op Radio 1. How simple can it be? Case Choice. How simple it can be. I love you and you love me. There's nothing in How simple it can be The sunlight on a tree There's nothing more to say Here by the waterfront I'm holding you There's nothing more to silence in our head. How simple it can be. I am scared and you hold me. And everything's been said. And it's the biggest fear of all. you titel Inspiratie. Het is te vinden op Echo Mountain, een LLP, een dubbel LP... en ook een dubbel CD die vorig jaar verscheen van eh, het Belgische Case Choice. How Simple It Can Be, hoorde je van eh, Sarah en Gert Bettens. De broer en zus waren het allemaal omdraaid bij Case Choice. Dit is ook het Belgische Soul Sister... Er geen plaatopname, geen plaatopname wat je hier hoorde... maar een eh, eigen opname uit de VARA-archieven. Want Soul Sister uit België was in 97 eh, te gast bij het Radio 3-programma van Henk Westbroek. Denk aan Henk. En daar komt deze opname vandaan. Simple Rule is wat je van de band hoorde. Bob Dylan, vorige week toen hebben we hier in de nacht in het anders eh, uitgebreid aandacht besteed aan zijn oeuvre, althans een deel van zijn oeuvre en vooral veel covers laten horen. En in de nacht van maandag op dinsdag hier op Radio 1 ook uitgebreid aandacht voor de meester. En dat allemaal in verband met zijn 70ste eh, verjaardag. Nou, nu dan tijd voor een eh, kleine afterparty. Dit keer van de Birds. En hier is de meester zelf, Mr. Tambourine Man. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, the tambourine man play a song for me. In the jingle jangle morning, I come following you. Though I know that evening's empire has returned into sand, vanished from my hand, left me blindly here to stand, but still not sleeping. My raises me, I am branded on my feet. I have no one to meet, and the ancient empty streets too dead for dreaming. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I come following you. Take me on a trip upon your magic swirling ship. My senses have been stripped. My hands can't feel to grip. My toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. far to fade into my own parade. Cast your dancing spell my way. I promise to the wanderer. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I jingle jangle morning, I come following you. Though you might hear laughing, spinning, swinging madly across the sun, it's not aimed at anyone. It's just escaping on the run. And but for the sky, there are no fences facing traces of skipping reels of rhyme to your tambourine in time. It's just a ragged clown behind. I wouldn't pay it any mind. It's just a shadow you're seeing that he's chasing. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to the tambourine man play a song for me. In the jingle jangle morning, I come following you. disappearing through the smoke rings of my mind, down the foggy ruins of time, far past the frozen leaves, the haunted, frightened trees, out to the windy beach, far from the twisted reach of crazy sorrow. Yes, to dance beneath the diamond sky with one hand waving free, silhouetted by the sea, circled by the circus sands, with all memory and fate driven deep beneath the waves. Let me forget about today until tomorrow just a tambourine man play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I come following you. De Birds zijn daar beroemd mee geworden met Mr. Tambourine Man. Alleen, er is iets heel merkwaardigs als je die versie van The Birds beluistert. Die duurt amper twee minuten. En de originele uitvoering van Mr. Tambourine Man van Bob Dylan... die duurt praktisch bijna vijf en een halve minuut. <laughs> Dus de Birds hebben aardig zitten te knippen in de tekst. Kan niet anders. Maar dat maakt niet uh, zoveel uit. Die versie van de Birds blijft natuurlijk zeer fraai. En van Dylan ook trouwens. Eh, van Dylan is het te vinden op de LP Bringing It All Back Home. Dat die CD in 65 verscheen. Na de dood, zo ken je het van Freek de Jonge. En dan in een iets vrolijker versie. Dylan maakte het in de 1988. En dan onder de titel Death is not the end. When you're sad and when you're lonely. Just remember that death is not the end. And all that you've held secret falls down and does not mend. Just remember that death is not the end. Not the end. you cannot Just remember that Dus van Leven naar de Dood. Dat in 1997 in Nederland nummer 1. Het was voor Freek de Jonge in een wat opgevrolijktere versie, een vrolijkere versie dan eh, de het origineel van Bob Dylan. Bob Dylan's versie is vooral mooi. Death is not the end, zoals hij dan in 1988 maakte. Verder kreeg ik naar aanleiding van de uitzending van vorige week... waarin we coverversies hebben gedraaid van eh, hits van Dylan... nog een eh, een mailtje van Eddie Aarts. Die had één versie toch wel gemist. maar Eddie, bij deze maak ik het goed. Ik laat je nog eens een keer luisteren naar I Shall Be Released. Maar dan in de versie van de Jamaicaanse Heptones. They vrij liedje in welk arrangement het ook hoort. Hier dan in een reggae-arrangement zoals het in 1969 werd opgenomen door de Jamaicaanse Hepstones. En verder is er natuurlijk ook die hitversie van uh, The Band. En Dylan zelf die heeft het twee keer opgenomen in 1967. Eh, dat was geen officiële opname, maar op een of andere manier kwam het op een gegeven moment wel, ook wel uit. Maar dan illegaal. Witte LP's, bootlegs en dat soort eh, gevallen. En daarom heeft hij in 71 71 alsnog een keer eh, officieel opgenomen. Toen kwam het op een Greatest Hits album te staan. En die bootleg versie die is na de hand weer verschenen officieel. <laughs> op een uh, eh, cd onder de titel Bootlegs. Tot zover dan de Bob Dylan story. En eh, over vijf jaar, als die 75 is, dan komen we weer uitgebreid terug op de meester en zijn oeuvre. The Shadows. Eind 1962 toen kwam dat uit en het heette Dance On. En met Dance On hebben de Shadows ook nog in de Britse hitparade gestaan. Een jaar later, 1963, toen kwam er ook een vocale versie van dat Dance On. En die versie die werd gezongen door Kathy Kirby. Kathy Kirby die vorige week donderdag is overleden op 72-jarige leeftijd na een kort ziekbed. Veel hits heeft Katie Kirby in haar carrière niet gehad. En zo ze die al had, dan waren dat vooral hits in Groot-Brittannië... waar ze oorspronkelijk vandaan kwam. Andere successen voor Katie Kirby waren Secret Love... wat ook ooit een hit is geweest voor Doris Day. En in 1965 vertegenwoordigde ze Groot-Brittannië op het Eurovisie Songfestival. stem van Kathy Kirby. De inmiddels verstomde stem van Kathy Kirby. Want zoals ik al zei, afgelopen donderdag is ze op 72-jarige leeftijd overleden. In 65, toen vertegenwoordigde zij dus Engeland op het Eurovisie Songfestival met Dit I Belong. En niet geheel zonder succes, want zij werd daar eh, nummer 2. De andere persoon die overleden is afgelopen week... dat is een Fransman, Rissard Berrier in Nederland uh, niet zo bekend geworden... maar in Frankrijk vooral bekend vanwege zijn stem. Zijn stem die in diverse tekenfilms te horen is. Daarnaast heeft hij ook eh, de nodige liedjes opgenomen... met een vooral komische inhoud, zoals je dat hier kunt gaan beluisteren. En toen kregen we iets heel anders te horen. Dat was de bedoeling niet. Hier is die, <laughs> Risset Barrier. blanche que celle de ma jument, fort en groupe qui mange peu de foin. Si tu me coûtes pas plus cher que son picotin, il me coûte rien. Je te marie, j'ai l'âge de semer mon grain. Bijoux, wow, hé, la Marie, t'as de beaux cheveux, aussi drus que la queue de mon bœuf. Si tu travailles tout autant que lui, je te marie, tu partageras mon lit te le dis, mais faut pas que tu y sois engourdi. eh! Wow! Bijou Eh, la Marie, t'as une belle peau, aussi fraîche que le museau de mes chiots. Si tu m'en donnes autant que Mirza, euh, je te marie, mais surtout fais-moi des gars. Ah, il me faut de gros bras, car les filles, ça ne rapporte pas. Bijoux! la Marie, réponds-moi, cest dit donc que je te plairai pas J'ai deux fermes, tu fais une affaire. Demain, si tu veux, j'irai causer à ton père. Oh, je veux guère, euh, je veux que trois vaches, mais qui soient bonnes laitières. Hein Wow Eh, la Marie, pourquoi donc tu deviens plus rose que mes petits cochons. Si je devais pas finir mon chant, euh, je te ferais ouais que je suis drôle de mon galant. Hé, pas feignant, mais l'amour, c'est pour le dimanche seulement. Tiens, la Marie, prends ce bleuet Réfléchis et si jamais je te plais, rapporte-le avant qu'il soit jauni. Si je te plais point, t'as qu'à le jeter aux ordis. t'as qu'à le jeter aux orties. À la revoyure, t'es jolie, la Marie. Hey, bijou. Komische muziek van deze Ricet Barrier... die zijn stem vooral heeft eh, uitgeleend aan diverse projecten... tekenfilms en dergelijke. Maar daarnaast maakte hij ook eh, platen met eh, komische liedjes... en dit was daar een mooi voorbeeld van. E la Marie, wat je kon beluisteren van Ricet Barrier. 80 jaar is hij geworden. En hier hoorde je net al een heel klein stukje van. Het origineel dat is van de Ronettes. Maar ik laat je een cover horen. Een cover van de LP Going Back. En dat is een cd die Phil Collins maakte vorig jaar. Do I Love You. Die namen dat in 1964 al op onder leiding van Phil Spector. En die hadden er toen aardig wat succes mee met dat Do I Love You. Maar nu dan opnieuw op de plaat gezet. Eh, en dat is dan alweer een jaar geleden door Phil Collins die dat album maakte. Going Back met allemaal eh, covers uit eh, het soul-genre van de jaren 60. veel Motown-covers die erop zijn te vinden. Maar ook dus dit Do I Love You ik Rashid Finch met een overzicht van het laatste nieuws. En tot die tijd... Colby. You make me wanna say I do, I do, I do, do, do, do, do, do, do. wanna say I do, I do.